In totaal werden 12 panden in Enschede en één in Delden doorzocht. Er zijn drie, vier voertuigen zijn er in, eh, beslag genomen. Eh, daarnaast hebben we veel luxe goederen in beslag genomen. We hebben geld in beslag genomen. We hebben vier hennepkwekerijen aangetroffen. We hebben een ehm, drogerij, een hennepdrogerij aangetroffen. En een, eh, stek, een stekkerij aangetroffen waar stekjes eh, werden gemaakt om uiteindelijk uh, eh, tot planten uit te groeien. De politie is al een jaar bezig met de zaak en is nog lang niet klaar. Ze gaan door met een onderzoek naar eventuele andere leden van de criminele bende. In Oekraïne is een Nederlander omgekomen. Dat zegt iemand die namens de familie van de man spreekt tegen de Telegraaf. Het gaat om een man van 55 die zich had aangesloten bij het Oekraïense Vreemdelingenlegioen. Hij zou in het oosten van Oekraïne zijn omgekomen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken kan dat niet bevestigen. Op tv, radio, internet en in stadions. Overal in België wordt reclame gemaakt voor gokken. De Vlaamse minister van Justitie is er helemaal klaar mee, want daardoor is gokken erg populair. Met name onder jongeren speelt de coronapandemie en de lockdown ook wel een beetje mee. Maar hij heeft het over een toename van 43 procent. En vandaar dat hij zegt, gokken is het nieuwe roken. En hij wil daar dus een einde aan maken. En daar zijn de meeste politieke partijen het mee eens. Waarschijnlijk gaat het verbod eind van dit jaar in. En een interessante verkeersproef in Hengelo vandaag. In de stad was een pilot voor een fietsketting. Het idee is dat als je met drie of meer fietsers tegelijk bij een stoplicht komt... die meteen op groen gaat. Niet alleen fijn voor de fietsers, zegt de wethouder. Als je die in groepen eh, kunt laten passeren... dan gaat het stoplicht voor die fietsers eh, op groen... maar voor de andere weggebruikers minder vaak op rood. En dat is, dat is eigenlijk waarvoor we het doen. Als het werkt gaan we misschien ook op andere plekken in Nederland zulke fietsverkeerslichten zien. Het weer, de zon blijft de komende uren lekker schijnen. Morgen begint ook zonnig. In de loop van de dag wel wat meer bewolking en in het Waddengebied wat regen. En iets warmer dan vandaag, 22 tot 27 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam maar zeker wordt het toch iets drukker op de wegen in onze regio. Op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij knooppunt Nieuwmeer. 4 kilometer file met een kwartier vertraging. Dat heeft te maken met een ongeluk of nee, een kapotte auto op de A10 Zuid. De linkerrijstrook is dicht bij Amsterdam Buitenveldert. Er staat 6 kilometer file met een kwartier vertraging. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Roelevarensveen 10 kilometer file met een kwartier oponthoud. De vertraging is 10 minuten op de A7 Heerenveen-Hoorn bij Den Hoever 2 kilometer file. En op de A9 Alkmaar, eh, Amstelveen-Alkmaar bij Haarlem-Zuid 6 kilometer file met 10 minuten oponthoud. Dan nog de N247 vanuit Amsterdam naar Hoorn bij Broek in Waterland.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 But he'll go out to fetch the mail and surprise, surprise, there you'll be. Well, sweetie, pardon me, I don't mean to be a neighbor But don't come Darling, don't even try. A cup of this, a pinch of that, you'll be coming back for more. Go take your trashy recipe home. your cupboards feeling bare But my secret sauce, my chocolate cake and my man I don't share Don't come we zijn er weer. Jawel, twee uur lang folk, bluegrass, country muziek en Americana. Dat staat voor de Nashville Radio Show. En we hebben weer een hele volle playlist voor je. We begonnen met Jenny Tolman en Borrowing Sugar. En we gaan nu verder voor uh, bluegrass muziek. Daarvoor gaan we naar Louisville in Kentucky voor de volgende band. Wolfpen, Branch and Burning the Midnight Oil. sheriff. nashvilleradio.nl kregen wij muziek binnen vanuit Amerika. De muziek van Ariel Hutchins stond al eerder bij ons op de playlist. Maar nu komt ze met een duet met de eveneens uit Texas afkomstige Mark Powell. Het mooie duet Tequila for Two. say You're on my mind, so I'm on my way home to you, girl. Be there real soon. Let's warm up the night like we always do. You and me, girl, tequila for two. We'll meet in the hallway about halfway it's a good place to start this game that we play. Take our time, girl. Your lips on mine. Build us a fire like we always do. Light up the night with tequila for two. Shot after shot round after round, flying private together without leaving town. Nothing can limit the life moves we choose. You chase us down, and then I'll chase you. Tequila for two. zending in de digitale brievenbus. En verderop in de show komt dat nog wel even wat vaker voorbij. Nu een van mijn favoriete stemmen in de countrymuziek. Chris Stapleton en Miljonair. En daarna neem je even mee naar het shownieuws. Special Nieuws van week 19. Kenny Chesney gaat deze zomer op pad met Dan en Shay... en zij zullen diverse stadions in Amerika onveilig gaan maken. Het Stagecoach Festival is het grootste Amerikaanse festival vol bluegrass, folk en country muziek. Onder andere Maren Morris, Thomas Redd en Luke Combs traden daarop dit jaar. Ook Carrie Underwood was van de partij en zij haalden niemand minder dan Axel Rose van Guns N' Roses op het podium voor hun versie van Sweet Child of Mine. Op 6 mei kwam de nieuwe single Like I Love Country Music van Kane Brown uit. Ook Darius Rucker heeft een nieuwe single, Same Beer, Different Problem... van het gelijknamige album waar hij nog druk aan het werk is. De countrywereld stond 30 april even stil. Op 76-jarige leeftijd overleed Naomi Judd. Zij was samen met dochter Winona het country superduo The Judds. Wat het overlijden van Naomi extra droef maakte was het feit dat zij op 1 mei samen met Wyona toe zou treden tot de Country Hall of Fame. Dit heeft alsnog plaatsgevonden, want de Judds horen daar thuis. Dit was het Nashville Nieuws van week 19. Tot volgende week. in ons Nashville nieuws dat we even stilstonden bij het overlijden op 30 april van Naomi Judd. De Judds waren in Amerika niet weg te denken in de countrywereld. En in Nederland hadden ze één hele grote hit. En die hoorde je net, Why Not Me. Willie Nelson heeft vrij recent een nieuw album uitgebracht. En dat album heet A Beautiful Time. En van dat album ga je nu horen Leave You With A Smile. If I could make my time with you stand still There'd be no time that I would want to kill. I would drink in every drop of you and never get my fill. If I could make my time with you stand still. Or if I could make your every dream come true. I'd grant every wish I could for you. for your love, there's nothing that I wouldn't do. If I can make your every dream come true. And my love, my love is true. And you know me, I'd never lie to you. And if I, if I run out, time. I'll wait for you in the sweet by and by. I just wanna leave you with a smile. Even though that hasn't always been my style. I've messed up best intentions, but I've loved you all the while just wanna leave you with a smile. all the while. And I just wanna leave you with a smile. Hope that I leave you with a smile. we gaan naar muziek van onze maandartiesten. En dat is deze keer Cathy Mattea. In 1985 kwam het album From My Heart uit. En het was het eerste album van Cathy dat geproduceerd werd door Ellen Reynolds. Die eh, onder andere ook gewerkt heeft met een Crystal Gale en een Garth Brooks. Het nummer dat je nu gaat horen werd nummer 22 in Amerika. Dit is He Won't Give In. better say goodbye. My baby loves me. He's not the kind that likes to cheat. My baby's true to me. It's not difficult to see. My baby wants me. One look and you can see. My baby saves it all for me. He won't give was Cathy Mattea, onze maandartiest. En die hoor je in deze show natuurlijk ook wat vaker voorbij komen. Nu gaan we naar Americana uit Australië. Qua uiterlijk doet deze meneer Wesley Dean mij heel erg denken aan Chris Stapleton. Maar zijn muziek klinkt heel anders en dat hoor je nu op Never Thought of You. Oh, my days are numbered now As you take kids and just walk out apologies are nothing new uit Nederland. forget if you just Racing down the hallway And the car's running out outside I can hear the driver calling As we say our goodbyes Now I'm standing on the front porch And pretend that I'm okay While you get into that car And I watch you drive away just de nieuwe single van The Young Rivers. 6 mei kwam hij uit en hij heet Stay. Een hele mooie country ballad. En eh, Stay, ja, wij blijven natuurlijk nog een tijdje bij... want we hebben nog veel meer lekkere muziek op de playlist staan. Zoals dit nummer uit 2001, The Cowboy in Me. Dit is Tim McGraw. I don't know why I act the way I do Like I ain't got a single thing to lose Sometimes I'm my own worst enemy I guess that's just the cowboy in me I got a life that most would love to have But sometimes I still wake up fighting me that's just the cowboy in us all in onze digitale brievenbus. En daarvoor gaan we naar muziek uit Engeland. Hij bracht dit jaar zijn debuut-EP Senses uit. Zijn naam is Danny McMahon en van die EP heb ik voor je klaarstaan. Good or Gone. leave, go find what you need But you left couple shirts in my drawer Said you needed space, another time, another place, but you still show up drunk in my back door. You place the blame on me, cause you needed more. I guess I'll wait and see just what you're looking for. What you're looking for. Do you wanna leave this town? Mess around, sound just to come right back around? Do you wanna face this fight or do you wanna fight all night? I can't reach my baby, so tell me what you like. I can't move on until you let me know. Good ass gone, so I was good to go. I know what I want, never had no second thoughts, but I knew it from the moment I saw you that it's been hard, but the hardest part is watching you slip away. So before you break my heart, yeah, break my heart. do you wanna leave this town, mess around, sell down, rumble far away just to come right back around. Do you wanna face this fight, or do you wanna fight? Show me what you like gonna leave this town Mess around or settle down Run on far away just to come right back around Do you wanna face this fight Or do you wanna fight all night? I can't reach my baby So tell me what you like Benny McMahon en Good or Gone. En we gaan naar ons Spotlight-album. En die is deze keer van Nederlandse bodem. Op 1 mei werd namelijk de tweede EP With the Car Running van Angie Flair uitgebracht officieel. En we hebben nu vier nummers van die EP in de schijnwerper staan. Je gaat eerst luisteren naar Exit to Lay, en daarna A Million. Dit is het Nashville Spotlight-album. stage truck stop in a junk paid When my daytime job. turned the radio volume up to ignore the rattles. jacket And a copy machine wanted me to stay here all day long Crashed my toe into a desk that was standing in the way Then I went to buy some lunch but they closed the cafe On days like these it all seems wrong waren de twee eerste nummers van ons Spotlight-album. En dat is With the Car Running van Angie Flair. En eh, Jason Aldean heeft ook een nieuw album uit. Dat album heet Georgia. En op dat album staat dit nummer. Wat volgens mij wel heel toepasselijk is voor Jason zelf. Rock'n'Roll Cowboy. 68. Slim Whitman en Cool Water. En van Slim Whitman gaan we naar Cathy Mattea met Walk Away the Wind Blows. En daarna Bluegrass van Carly Arrowwood. Letting go now. pictures we made down through the years And it makes me blue, darling Thinking of the past And I'm truly sorry I couldn't make it last Walk the way the wind blows Cry the tears I cried side Radio Show.